Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen geen aanpassingen van de coronamaatregelen, melden Haagse bronnen. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht. Het kabinet zegt dat dat nodig is vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Weliswaar minder dan gisteren, maar wel ruim 650 meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. De politie heeft bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam vanmiddag 150 mensen aangehouden. De demonstratie tegen de coronabeperkingen was wel toegestaan, maar niet op die plek. Ook hielden de betogers zich niet aan de coronaregels. Alle 58 demonstranten die gisteren waren aangehouden na een verboden protest op het Museumplein zijn weer vrij. In Rotterdam en in Tiel zijn herdenkingen gehouden omdat het 70 jaar geleden is... dat de eerste Molukkers voet op Nederlandse bodem zetten. Velen van hen hadden aan Nederlandse kant gevochten tijdens de decolonisatieoorlog. In Indonesië was het daardoor voor hen niet langer veilig. Ze werden in Nederland ondergebracht in barakken in kampen. De meeste Molukkers waren nooit van plan geweest in Nederland te blijven. Het OM stelt vervolging in tegen drie leden van de verboden pedofiele vereniging Martijn. De drie zouden online actief zijn geweest voor de verboden vereniging... onder meer op Twitter en andere sociale media. RTL-journalisten zeggen dat in een besloten e-mailgroep van oud-leden van Martijn... tips worden gedeeld om kinderen te misbruiken. In de Eredivisie heeft koploper Ajax met 5-0 gewonnen van ADO Den Haag. Ajax blijft ruim bovenaan staan... AZ versloeg PSV met 2-0. Beide, staan nu, beide staan nu op de tweede plaats. Feyenoord en Emmen speelden met 1-1 gelijk in Rotterdam. Emme en ADO staan nu allebei onderaan de ranglijst. Het weer. Vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen met mogelijk wat motregen. Het komt af naar een graad of drie. Morgenochtend is het bewolkt en is het overal droog.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 Maar dan kom je toch in een betoverend werelddeel. Zo vindt menig een en raakt er zelfs aan verslaafd en wil nooit meer weg. Goed, de balans houden. Dat is eh, het eerste album. waar ik even bij mijn lijstje blijven. Kewere, ja ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, van Curalus. Dat is een nieuwe artiest. En eh, ja, ook bijzondere muziek. Komt allemaal via het, eh, het eh, higher level medium vanuit Amerika tot mij. Dan gaan wij even terug in de tijd en eens even kijken wie zal ik daarvoor nemen. André Variante met Novella. Die eh, is natuurlijk altijd een heel goed en fijne gast in dit programma Peaceful Radio Shows. Je kan het al trouwens allemaal terugvinden op pieselradio.info. Daar vind je de playlist en dit programma zonder gesproken woord. En kan je twee uur achter elkaar luisteren naar eh, deze muzikale mix van New Age muziek. Veel luisterplezier. Wow, bam bam. bamba bamba bamba bamba tatifa Tati fam ganam. the key of life is respect umhlaba uyahlonishwa bamba bamba bamba bamba tatifa Tati fam ganam. the key of life is respect wo bamba bamba bamba bamba bamba fam mntanam the key of life is respect. Umzimba lo yithempeli likababa uNkulunkulu. Hlonipho We need the self respect. Hlonipha, hlonipha. The key of life is respect. Bohlonipa. Bohlonipa. Bohlonipa. Bohlonipa. Umhlaba lo mina tshela ubaba. Bohlonipa. pa. lo. pa. Umhlaba lo mina tshela ubaba. ranchero, uh, artist on Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com. listening to Peaceful Radio. You're listening to Peaceful Radio, your station for good music.